Susanne de Vries met het NOS Journaal. Premier Netanyahu beschadigt Israël meer doordat hij Israël helpt... met de manier waarop hij de oorlog tegen Hamas aanvliegt. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. Biden zegt dat hij nog steeds achter het idee staat dat Hamas vervolgd moet worden voor de aanval op 7 oktober. Maar hij vindt wel dat Netanyahu meer aandacht moet hebben voor de onschuldige levens die verloren gaan als gevolg van de acties van Israël. Biden waarschuwt al maanden dat Israël het risico loopt de internationale steun te verliezen... vanwege het toenemende aantal burgerslachtoffers in Gaza. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen... bij overstromingen en een aardverschuiving. Naar zeker 7 mensen wordt nog gezocht. Door zware regenval is een rivier buiten de oevers getreden... in het westen van het land. Daardoor overstroomden verschillende bergdorpen. Door het noodweer kwamen modder, rotsen en bomen van een berg af. Ruim 80.000 mensen zijn gevlucht naar tijdelijke opvangplekken van de overheid. Het reddingswerk is moeilijk omdat wegen zijn geblokkeerd... en op verschillende plekken is de stroom uitgevallen. De politie is op zoek naar de verdachte van een geweldsincident in Voerendaal in Limburg. Eerder vannacht betrapte twee mensen een indringer in huis en raakte zwaar gewond... Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies in de woning is gebeurd is nog onduidelijk. Kickbokser Rico Verhoeven heeft in Arnhem de eerste editie van de Glory Grand Prix gewonnen. De wereldkampioen bij de zwaargewichten was in de finale van het achtmanstoernooi Levi Richters de baas. Daarmee verdiende hij 500.000 dollar. Het weer. In de ochtend is het eerst grotendeels bewolkt. Later in de ochtend en vanmiddag breekt de zon vaker door. Bij een matige tot vrij krachtige oostenwind wordt het 11 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en is daar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen. Er staat daar 3 kilometer file en hou rekening met 10 minuten oponthoud. Er zijn drie rijstroken afgesloten.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 ZFM. night. I try to pretend it don't hurt the way I pray someday that you will love me really, completely, just how I wanted it to be. But no, so wrong. Can't believe I stayed with you so long.